Freddy van met het NOS-journaal. Het kabinet noemt de plannen van de Europese Commissie om de lidstaten de komende jaren meer te laten betalen niet acceptabel. De commissie presenteerde vandaag een begroting waarin het totale budget met 300 miljard euro wordt verhoogd tot 1300 miljard. Door de brexit zullen de inkomsten afnemen. Dat vraagt om scherpere keuzes en bezuinigingen, vindt het kabinet. Het vindt ook dat in de begroting de lasten niet rechtvaardig worden verdeeld. Nederland wordt economisch al hard geraakt door de brexit. Daar legt dit voorstel nu een onevenredig hoge rekening bovenop, staat in de reactie. Verder vindt het kabinet dat Europa ambitieuzer moet moderniseren, meer innovatie, minder traditie. Slachtoffers van misbruik binnen de Jehovah's getuigen vinden dat het bestuur van het kerkgenootschap hen niet serieus neemt, omdat het niet met hen in gesprek gaat. De stichting Reclaimed Voices, die de slachtoffers in november hebben opgericht, eist in een tweede brief dat het bestuur van de Jehovah's getuigen binnen twee weken reageert. Er zijn met de stichting inmiddels 276 meldingen binnengekomen van slachtoffers. Minister Dekker heeft slachtoffers binnen de Jehovah's getuigen opgeroepen naar de politie te stappen. Automobilisten mogen definitief in de avond en nacht 130 km per uur rijden op de A2 tussen Vinkeveen en knooppunt Holendrecht. Bezwaren van de gemeente De Ronde Venen tegen die snelheidsverhoging zijn door de Raad van State opnieuw afgewezen. Sinds twee jaar mag er in de avond en nacht 130 worden gereden op de vijfbaansnelweg. De Ronde Venen is daar fel op tegen omdat het geluidsoverlast zou opleveren en omdat de normen voor luchtkwaliteit zouden worden overschreden. De Raad van State is het daar dus niet mee eens. Het weer. Vanavond vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen, maar in het oosten blijft het tot middernacht droog. Vannacht koelt het af naar 7 tot 4 graden.